De autoriteiten zeggen dat er zeker 250 lichamen zijn gevonden. Vele honderden mensen worden nog vermist. Gevreesd wordt dat het dodental boven de duizend uitkomt. De meeste doden vielen in de plaatsen langs de kust toen ze werden overvallen door de vloedgolf. Maar ook de aardschok heeft levens geëist. In Tokio kwamen mensen om toen een gebouw deels instortte. Ook stierven fabrieksarbeiders na het inademen van giftige stoffen die vrijkwamen toen vaten braken door de beving. De HEMA in België verbiedt medewerkers een hoofddoek te dragen. Ook een petje en een piercing zijn voortaan taboe. De nieuwe regels gelden voor alle medewerkers van de 80 HEMA-filialen in België. Aanleiding is de commotie die was ontstaan over een medewerkster in Genk die een hoofddoek droeg. Haar contract werd niet verlengd omdat ze weigerde haar hoofddoek af te doen. De winkelketen geeft toe onjuist te hebben gehandeld. Eerst mocht de vrouw de hoofddoek wel dragen, maar de HEMA verbood het later vanwege klachten van klanten. De Belgische regering vroeg deze week de Commissie voor Gelijke Behandeling in België om een grondig onderzoek te doen naar de zaak. Een scholier van 17 heeft in San Francisco voor veel beroering gezorgd. Hij bracht donderdag met zijn schoolklas een bezoek aan de Golden Gate Bridge. De jongen klom over de reling en sprong het water in. De meeste mensen overleven die sprong van bijna 70 meter niet, omdat de val in het water heel hard is. Maar de scholier kwam er met een kneuzing vanaf. Hij was waarschijnlijk uitgedaagd door zijn klasgenoten om van de Golden Gate Bridge te springen. De jongen dreigt nu te worden vervolgd. Hij kan maximaal een jaar gevangenisstraf en 10.000 dollar boete krijgen voor zijn sprong.